Gert met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de onderhandelaars op huis weer bij elkaar om te praten over de ontstaande situatie. Dan moet duidelijk worden of de gesprekken over de extra bezuinigingen doorgaan. Gisteren gingen de onderhandelaars al rond het middaguur uiteen. PVV-leider Wilders zou er definitief mee hebben willen stoppen, maar hij zou zich door premier Rutte hebben laten overhalen om er nog een nachtje over te slapen. Japan heeft drie veroordeelde moordenaars opgehangen. Het zijn de eerste executies sinds juli 2010. In Japan wachten nog meer dan 100 gevangenen op een executie, onder wie de daders van de gasaanval op de metro in Tokio in 1995. Mensenrechtengroepen willen dat Japan de doodstraf afschaft. Meer dan 80% van de Japanners is voor de doodstraf. In het westen van Afghanistan zijn zeker twintig doden gevallen bij een aanval op een bevoorradingsconvooi van de NAVO. Vermoedelijk is de aanval het werk van de Taliban. Bij het vuurgevecht kwamen vijf beveiligers van het konvooi, een Afghaanse militair en zo'n 15 Taliban-strijders om het leven. Het Afghaanse leger stuurde extra militairen om de strijd te beëindigen. De Joint Strike Fighter wordt weer duurder, blijkt uit stukken van het Pentagon die zijn uitgelekt. De bouw en het onderhoud van de bijna 2500 toestellen die de Verenigde Staten willen kopen zouden ongeveer 1450 miljard dollar gaan kosten. Een jaar geleden ging het Pentagon nog uit van ongeveer 1000 miljard dollar. Nederland heeft tot nu toe een paar honderd miljoen meetaald aan de ontwikkeling van de JSF, die de F-16 moet vervangen. Een volgend kabinet neemt een definitieve beslissing over de aanschaf van de JSF. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt, maar Zeeland ziet nog een groot deel van de dag de zon. Blijft droog, temperatuur stijgt naar 12 graden in het noorden tot 16 in het zuidoosten van het land en er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.